Straks meer. ZFM. Maar nu in 12 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vanochtend een aanval uitgevoerd in Syrië. Volgens het Syrische staatspersbureau was de aanval gericht op een militair onderzoekscentrum... maar westerse diplomaten hebben gezegd dat er een wapenconvooi onder vuur lag. Persbureau AP citeert een Amerikaanse functionaris die zegt dat het aangevallen konvooi luchtdoelraketten vervoerde... De Syrische president Assad zou ze willen leveren aan de radicaal-islamitische Hezbollah-beweging in Libanon. En Israël is bang dat, zich, dat die ze gebruikt tegen Israëlische doelen. In Rotterdam is een man van 21 neergeschoten voor de ingang van het metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid. De man is er slecht aan toe. De Rotterdamse politie heeft het metrostation gesloten voor sporenonderzoek. De helft van de bedrijven die worden getroffen door een grote brand... komt de schade nooit meer te boven. Dat stellen werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars. Bij een grote brand is er meer dan een miljoen euro schade. De verzekering dekt die schade vaak wel... maar de productie ligt na een brand toch lang stil. Veel klanten stappen in die tijd over naar de concurrent. PSV heeft de halve finale bereikt van het bekertoernooi. In Eindhoven schakelde het Feyenoord uit met 2-1... Eerder vanavond plaatste PEC Zwolle zich voor de halve finale door in eigen huis met 3-2 te winnen van Heracles. AZ bereikte de halve finale gisteren al en morgen maken Vitesse en Ajax uit wie de vierde halve finalist wordt. Het weer op de meeste plaatsen droog en een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Vooral in het kustgebied hard tot stormachtig, minimaal rond 5 graden.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 het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op